Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Ivoriaanse gekozen president Ouattara heeft in een toespraak gezegd dat de huidige crisis in het land veroorzaakt is door de zittende president Bakbo. Die verloor de verkiezingen, maar weigert zijn positie op te geven. Bakbo houdt zich schuil in zijn residentie in Abidjan. Die bunker is omsingeld door de aanhangers van Ouattara. In zijn toespraak richtte Ouattara zich ook tot de EU. Hij wil af van de EU-sancties, zodat de economie weer kan aantrekken. In Japan zijn door de aardbeving van gisteren twee mensen omgekomen. Ook zijn meer dan 100 mensen gewond geraakt. De beving had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Er werd ook een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die werd na anderhalf uur weer ingetrokken. Voor de kerncentrale in Fukushima heeft de aardbeving geen gevolgen. Wel zijn er berichten over lekkages in een noordelijker gelegen kerncentrale, maar daar zouden geen verhoogde stralingsniveaus zijn gemeten. In Spijkenisse is een vrouw bij een overval uit het raam van haar huis gesprongen. Ze raakte zwaar gewond door haar val van de eerste verdieping. Gisteravond drongen een paar onbekende mannen het huis binnen. Ze hadden waarschijnlijk een wapen. Het is niet duidelijk of ze iets hebben gestolen. Hamas heeft een staakt het vuur afgekondigd op de Gazastrook. De Hamas-regering heeft erover afspraken gemaakt met Palestijnse militante groeperingen. Gisteren vuurden Palestijnen een anti-tankraket af op een Israëlische schoolbus. De twee inzittenden raakten gewond. Daarna voerden Hamas en Israël over en weer raketaanvallen uit. Daarbij kwam zeker één Palestijn om het leven. In Libië worden opnieuw een aantal buitenlandse journalisten vermist. Drie dagen geleden zouden troepen van kolonel Gaddafi bij de stad Brega... twee Amerikaanse verslaggevers, een Spaanse fotograaf en een Zuid-Afrikaanse fotograaf gevangen hebben genomen. Hoe zij eraan toe zijn is onduidelijk. FC Twente en PSV hebben hun eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Europa League verloren... Twente verloor in Spanje met 5-1 van Villarreal. PSV in Portugal met 4-1 van Benfica. Volgende week donderdag zijn de returns. Het weer, in het binnenland eerst kans op mist, later zonnig en droog.